Zo'n 150 Sri Lankanen en Afghanen gingen met elkaar op de vuist in het asielzoekerscentrum op Christmas Island, dat ongeveer 2600 kilometer ten noordwesten van Australië ligt. Drie zwaar gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Perth. Volgens de Australische politie is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de vechtpartij was. Mogelijk zijn de spanningen opgelopen nadat een groep Sri Lankanen te horen had gekregen dat hun asielverzoek was afgewezen. De twee bevolkingsgroepen zitten inmiddels in gescheiden afdelingen. In het centrum zitten bijna duizend asielzoekers. Iran houdt een grote militaire oefening om zich voor te bereiden op eventuele aanvallen op de nucleaire installaties in het land. De oefening duurt vijf dagen en bestrijkt een derde van het Iraanse grondgebied. Er wordt getraind op het tegenhouden van luchtaanvallen en verkenningsvluchten, zegt het hoofd van de luchtmacht. Iran staat onder zware internationale druk om zijn nucleaire programma op te geven. Omdat Europa, Israël en de VS het land ervan beschuldigen dat het kernwapens produceert. Teheran houdt vol dat het programma alleen bedoeld is voor het opwekken van kernenergie. Een topmilitair waarschuwt dat Iran, als het door Israël vanuit de lucht wordt aangevallen, wraak zal nemen met een raketaanval op Tel Aviv. Usain Bolt en Sania Richards zijn uitgeroepen tot de beste atleten van het jaar. Voor de Jamaicaanse sprinter Bolt is het het tweede achtereenvolgende jaar dat hij deze onderscheiding van de Internationale Atletiek Federatie krijgt. Hij wordt geroemd om zijn prestaties op de wereldkampioenschappen sprint in Berlijn. Daar won hij drie keer goud en verbrak het wereldrecord op de 100 en de 200 meter. De Amerikaanse hardloopse Richards werd in Berlijn wereldkampioen op de 400 meter. Bijna 1800 atleten en journalisten brachten hun stem uit. Het weer, het waait hard en er vallen een paar buien.